Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het westen van Costa Rica is een klein vliegtuig neergestort. Het vliegtuigje verongelukte door nog onbekende oorzaak in bergachtig gebied. Tien buitenlandse toeristen en twee bemanningsleden zijn omgekomen. De nationaliteit van de toeristen is niet bekendgemaakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of er Nederlanders bij zijn. Onder de doden zouden verschillende leden van een gezin zijn. De openbare zelfmoord van oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak bij het Joegoslavië-tribunaal was niet of nauwelijks te voorkomen. Dat concludeert de Gambiaanse opperrechter Jallo, die de zaak op verzoek van het tribunaal onderzocht. De Bosnische Kroaat Praljak dronk eind november een flesje gif leeg, kort nadat hij in hoger beroep opnieuw was veroordeeld tot levenslang. De rechter benadrukt dat niets erop wees dat hij Siankari in bezit had. Bovendien was het gif volgens hem zelfs bij de meest intensieve doorzoekingen niet aan het licht gekomen. Berichtendienst WhatsApp kampte vanavond ongeveer een uur lang met een wereldwijde storing. Op de website allestoringen.nl kwamen tussen 7 uur en 8 uur duizenden meldingen binnen van Nederlandse gebruikers die geen berichten konden versturen en ontvangen. die meldingen kwamen uit het hele land. Diensten als WhatsApp kampen vaker met storingen rond de jaarwisseling... omdat veel mensen elkaar dan berichten sturen. In Hoge Zand zijn vanwege een gaslek 90 huizen ontruimd geweest. Volgens de brandweer is het lek ontstaan doordat er zwaar vuurwerk in het riool is gegooid, waardoor een gasbuis is gescheurd. Mensen in de buurt werden via NL Alert opgeroepen om in het gebied geen vuurwerk af te steken. De netbeheerder in Groningen heeft het lek gedicht en de bewoners kunnen weer terug naar huis. In één huizenblok is het gas nog afgesloten.